van met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Meloni roept de vloot met activisten die naar Gaza trekt op om hun tocht te staken. De Italiaanse marine stopt met het volgen van de vloot zodra die op 150 zeemijlen van de kust van Gaza is. Een woordvoerder van de vloot zegt dat Italië een diplomatiek incident met Israël zo wil voorkomen. Meloni noemt de vloot een obstakel voor vrede. Italië en Spanje stuurden vorige week allebei een oorlogsschip mee om de activistenvloot te ondersteunen. Die zou meerdere keren zijn bestookt met Israëlische drones en flitsgranaten. Justitie in Amerika eist minstens 11 jaar celstraf tegen de veroordeelde rapper Sean Diddy Combs. Hij werd in juli schuldig bevonden in een zedenzaak. Met het oog op prostitutie zou die mensen hebben vervoerd. En ook zou Combs op seksfeesten vrouwen hebben gezegd wat ze moesten doen en dat zou hij hebben gefilmd. Voor zwaardere aanklachten als mensenhandel en afpersing werd hij vrijgesproken. Zelf heeft Combs altijd alles ontkend. Verwacht wordt dat de rapper vrijdag van de rechter hoort wat zijn straf wordt. Een militaire rechtbank in Congo heeft oud-president Joseph Kabila bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. en was bijna 20 jaar aan de macht in het Afrikaanse land. Vijf jaar geleden trad hij af na grote protesten tegen zijn regering. Volgens de huidige machthebbers in Congo heeft Kabila zich daarna bij de rebellenbeweging M23 aangesloten. Kabila heeft dat altijd ontkend en spreekt van een politiek schijnproces. Waar de oud-president van Congo nu verblijft is niet bekend. Het politieonderzoek en de bergingswerkzaamheden op de A73 duren langer dan verwacht. De snelweg richting Venlo en Nijmegen blijft tot morgen vroeg dicht. Vanochtend kwam er bij afslag Belveld een persoon om het leven bij een ernstig ongeval met vier vrachtwagens. Pas na de spits waren de vrachtwagens weggehaald. Daar zijn, daarna zijn de geplande werkzaamheden. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Het wordt 2 tot 7 graden met kans op mist. Morgen wordt het weer zonnig en blijft het droog bij maximaal 18 graden.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 Een klassieker, gespeeld door een klassieker Cannonball Adderley en zijn sextet. Welkom terug bij ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Tot 12 uur ga ik nog van alles wat laten horen onder het motto... de helden van toen, de jazzhelden waarmee we groot zijn geworden. En van Cannonball Adderley spring ik eh, gelijk naar Mr. Charlie Parker als bijnaam Bird. Um, ehm, een van de belangrijkste namen in de overgang van de traditionele jazz naar de moderne jazz. Eigenlijk eh, samen met Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Brown en Bud Powell beschouwd als de uitvinders van de bebop. Nou, we gaan het horen. La Paloma. ook een klassieker, maar wel op de manier zoals meneer Charlie Parker dat doet. Out. Charlie Parker, La Paloma. Ik ga naar vocalist eh, Jamie Cullum. Een Britse zanger en multi-instrumentalist... die eh, zichzelf voornamelijk op piano begeleidt... maar ook andere instrumenten speelt. You and the Music. and the night and the music Fill me with flaming desire Setting my being completely on fire You and the night and the music Thrill me, but will we be one After the night and the music are done Until the pale light of dawn and day throbbing guitars. Morning will come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, well, I have you. Love till the moment is through. After the night and the music die, well, I have you. Ja. Ik zeg er... Eh, klasse, Jamie Cullum. En dan ga ik naar een volgende held. Dat is eh, trompetist Art Farmer. Ook trendzettend geweest. Veel gespeeld met alle groten in alle orkesten gezeten. Jerry Mulligan, Ron Carter, Jim Hall, Winter Marsalis. Big band muziek heeft hij gedaan. Alles en nog wat. Heim, eh, Ray Brown, Lionel Hampton, Shelly Man. Noem ze maar op. Ik ga laten horen van deze meneer uit Farmer. Five Spots After Dark. Mm-hmm. En van Art Farmer naar een andere held. Stan Getz. Die eh, groot is geworden met zijn allerberoemdste nummer als begeleider op zijn tenorsax in The Girl from Ipanema. Enorm productief geweest. Eh, ongelooflijk veel gespeeld en veel op de plaat gezet. Zoals wij nu met eh, zijn kwartet horen. Don't worry about me. En me, dat is dan meneer stinkets. Stan Getz Quartet, Don't Worry About Me. Een um, bijzondere muzieksoort die prima paste in wat wij allemaal hier op ZFM Jazz draaien... is de Cajun muziek. Dat is een... Uh, een ehm, eh, ja, een muziek die eh, eh, floreert in Louisiana. En een echte kei op het gebied van deze muziek is eh, meneer Rocking... <laughs> Rockin' Dopsy. Rocking Dopsy en his Cajun Twisters. En we gaan luisteren naar het stum, stuk... ik zou zeggen, belofte maakt schuld. You promised me love. Ik ga nu naar een eh, groep. Dat is... Eh, eh, heel lang is die groep een begeleidingsgroep geweest... van heel veel muzikanten. Lester Young, Lou Danielson, Stanley Turntine... Sonny Stitt, Ned Adderley, Anita O'Day, Bucky Pizzarella. En wij hadden ook van die standaard begeleidingsgroep. Bijvoorbeeld trio Louis van Dijk of trio Pim Jacobs. Die eigenlijk heel veel vocalisten en instrumentalisten moeiteloos konden begeleiden. En iedereen speelde daar graag mee. Dat zijn ehm, trio's, begeleidingsjongens... die eh, met alle winden kunnen meewaaien... en precies de begeleiding geven die men kennelijk wil. Ehm, hier horen we ze met z'n drieën, de Three Sounds. En het stuk, dat is een, eh, getiteld Nothing But The Blues. like you, you're nice. Seems like I've known you for years. But we met just an hour ago. I'd never know we're such old friends. and I like you a lot. So don't go. You're nice. You're very much me. How very nice we could be. But we'd never have all that we have. Let's never know and just be friends. Cause I like you a lot. So don't go. quite notorious. Cup of Costa Rican coffee. Cause I like I like you. Ja, dat, eh, dat was Irene Kroll. En eh, van Irene Kroll gaan we naar eh, gitarist Kenny Burrell. Chitlins Con kunnen nog uren doorgaan. Dat is eh, Kenny Burrell op de gitaar. De, hij leeft nog. Uh, eh, 94, een van de weinige van de helden van toen die nog in leven is. Van Burrell ga ik naar een andere bijzondere held. Errol Garner. Een autodidact die alles op het gehoor heeft gespeeld... en ook in zijn latere carrière nooit uh, notenschrift heeft geleerd. Ehm, een hele unieke stijl. Vaak geïmineerd, <laughs> geïmiteerd, maar nooit geëvenaard. Errol Garner. We gaan eh, luisteren naar zijn... Eh, zijn... Ja, waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar zijn uitvoering met zijn trio White Rose Bounce. kunnen we niks aan toevoegen. Errol Garner. En van Errol Garner gaan we naar een andere held. En dat is eh, meneer, meneer uh, Coleman Hawkins. Eh, de vader van de tenorsaxofoon, zullen we maar zeggen. En wij gaan horen het stuk Riff Tide. dat was eh, niemand minder dan meneer Coleman Hawkins. En ehm, als we nou willen gaan naar de eh, geschiedenis van de helden... is het moeilijk om keuzes te maken. Maar ze zijn er wel. Want ehm, Bud Powell bijvoorbeeld is ook zo iemand... die, eh, niet, waar je niet omheen kan. Pianist wordt algemeen gezien als een van de beste en de meest invloedrijke pianisten in de geschiedenis van de jazz. En hij speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de bebop. Hij werd het ook wel genoemd de Charlie Parker van de piano. We gaan het horen in het stuk Blues in Bebop. are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes. Anything goes. Anything goes. Tony Bennett. dat was meneer Tony Bennett. We zijn aan het einde van het programma gekomen. En ik laat, doe dat graag met nog een held. Lou Donaldson, de jazzsaxofonist en orkestleider. 60 jaar heeft hij gespeeld met alle groten. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zit een collega van mij hier in, het, in de volgende aflevering... van een van de langstlopende programma's van Z. FM Zandvoort. Het programma ZFM Jazz op zondag. Fijne dag en tot de volgende keer.